Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een agent die zondagmiddag schopte naar een demonstrant in Den Haag wordt verdacht van mishandeling. Het Openbaar Ministerie zegt dat die aanklacht ook nog kan worden bijgesteld naar poging tot mishandeling of zware mishandeling zijn beelden waarop te zien is dat een agent iemand die op de grond ligt tegen zijn hoofd lijkt te schoppen en uitscheldt. Volgens de Haagse politiechef werden ze mensen uit het niets aangevallen door mensen met, met knuppels, messen en vuurwerk na een demonstratie tegen de coronaregels. De agent mag voorlopig zijn werk op straat niet doen. In België doet de politie onderzoek naar het leger. De federale gerechtelijke politie van Charleroi viel vanmorgen binnen in drie kazernes en ook in acht huizen. Ze onderzoeken of sommige militairen extreemrechtse ideeën verspreiden en misschien wel oproepen tot aanslagen. Er is nog niemand opgepakt, maar er zijn wel telefoons en computers in beslag genomen. Bijna 5 miljoen mensen hebben gisteravond naar de coronapersconferentie van Rutte en de Jonge gekeken. Een kijkcijfer kanon als je het vergelijkt met de vorige persconferentie van anderhalve maand geleden. Die trok maar 3,3 miljoen kijkers. 2,11 euro voor een litertje benzine en 1,75 voor een liter diesel. De brandstofprijzen zijn nog altijd mega hoog. En elke dag dat de prijzen stijgen, gaan meer Nederlanders de grens over naar België. Het is gewoon echt goedkoper. Het scheelt nu 30 cent. Het zorgt er wel voor dat Belgen soms even moeten wachten voor ze kunnen tanken... omdat er voor hun een hele rij met auto's met gele kentekens staat. Maar deze man vindt het gelukkig prima. Ik heb er eigenlijk zo geen problemen mee. Ik heb hier nu maximum vijf minuten moeten wachten... dus ik vind dat allemaal wel wat overroepen wordt. Eh, wij gaan ook in Nederland winkelen en Nederlanders komen hier winkelen. Hoort een beetje bij de grensstreek, denk ik. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt, kan wat regen vallen, maar de zon kan er ook nog doorkomen.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 made my mind up for me When you started to ignore me Do you see a single tear? It isn't gonna happen here At least not today, not today, not today Cause it's over, let it go and Come tomorrow, we will see te dejaste para luego.